Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Wie mag straks de kroeg in of naar Lowlands? Universiteiten en het RIVM onderzochten het idee van een vaccinatiebewijs. Een papiertje waarop staat of je een coronaprik hebt gehad. Met zo'n ding op zak zou je wat meer vrijheid kunnen krijgen. Toegang tot een festival, een concert of de kroeg bijvoorbeeld. Bijna drie op de vier Nederlanders vindt het een goed idee om zo'n bewijs in te voeren. Amerika krijgt voor het eerst een minister van inheemse afkomst. gaat om Deb Haaland. Zij stamt af van de allereerste inwoners van Amerika. De aankomend president Biden heeft haar aangewezen als minister van Binnenlandse Zaken. Het eerste lichtpuntje voor 2021 is bekend. Voor bijna iedereen ziet het loonstrookje er wat beter uit. In de Telegraaf staat dat de meeste mensen er zo'n 2% salaris bij krijgen. Vitesse is als laatste club door naar de achtste finales van de beker. De club won in Tilburg van Willem II. Ook Go Ahead Eagles is door na een 2-1 winst op Cambuur. Je hebt deze week vast het filmpje gezien van de ROC-klas... die tijdens een Zoom-les een docent verraste met bedankbriefjes. Want ja, online les, het volgen is niet heel makkelijk... maar ook het geven is niet altijd een makkie. En dus zetten nog veel meer leerlingen en studenten door het hele land hun docenten vandaag in het zonnetje. Alle docenten, dank jullie wel voor het afgelopen schooljaar. Beste Sergey, bedankt. Docenten, dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank u wel. Dank jullie wel. Gebeurt allemaal onder de hashtag docent. Ook Chanel doet mee. Haar docent baalt ervan dat hij zijn leerlingen niet elke dag in de klas ziet zitten. Dus verzamelde ze van al haar jaargenoten, 150 man, foto's maakten ze een fotoalbum. We vonden het belangrijk om hem een hart onder de riem te steken, omdat het natuurlijk een gekke tijd is voor iedereen, voor studenten, maar ook voor docenten, die ook extra hun best moeten doen om alles online zo goed mogelijk te laten verlopen. Dus vandaar dat we met een klein gebaar ehm, onze dankbaarheid voor hem wilden tonen. Het weer. Vanochtend kan nog een spatje regen vallen. Daarna wordt het droog met soms wat zon en het wordt vrij zacht en gaat of 10.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 Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me that you're looking for quiero otra, si eso es. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Ah, you're looking for a girl like me. When a girl that shines like glitter, baby, you know I need no filter. For real, I'm real. You know I'm real. Like that my lips are so glossy. Like that my neck is so bossy. I do it my way. Just for the hell of it, I let you love me. Latinas, Latinas, shock, shock, shock it up, shock, up. I like Latinas, ones who look like Selena, shake a bunda like Anita, morenas that's más fina. I like Dominicanas, Boricuas and Colombianas. In East LA, I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana. Eh. So they tell me that you're looking for a girl. Oye mami, estoy buscando una chica así warmte, kerst, kerst met ZFM.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 Volgens De Jonge is eerder vaccineren onverantwoord en ook nog eens niet haalbaar. Microsoft is slachtoffer geworden van buitenlandse hackers, vermoedelijk uit Rusland. Het bedrijf maakt gebruik van de software waarmee ook Amerikaanse overheidsinstanties zoals ministeries werden aangevallen. Joe Biden heeft een Amerikaanse van inheemse afkomst gekozen als nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Het gaat om Deb Haaland. Als haar voordracht wordt goedgekeurd door de Senaat... wordt ze de eerste Native American in de geschiedenis die minister wordt. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 10. time tonight to do it for real.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 La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va bien, pero no te quiere como No hacemos y ayuno antes del desayuno. Fumábamos la que te pasaba el humo. Y ahora en esta guerra no gana ninguno.